Dijkers met het NOS Journaal. Onderhandelaars van het Europese Parlement en de Europese Raad zijn het eens over een nieuwe richtlijn voor eerlijker minimumlonen. De richtlijn legt vast waar die minimumlonen aan moeten voldoen. Als de nieuwe wet wordt aangenomen moet deze de werkomstandigheden van Europese werknemers verbeteren en ongelijkheid tegengaan. Zo moeten EU-lidstaten bijvoorbeeld hun best gaan doen om meer werknemers onder een CAO te laten vallen. Het Openbaar Ministerie komt mogelijk vandaag met een strafeis voor de moord op Peter R. de Vries. De misdaadjournalist werd bijna een jaar geleden van dichtbij doodgeschoten op straat in Amsterdam. De 22-jarige Delano G. was volgens het OM de schutter. De uit Polen afkomstige Camille E. zou hem hebben gebracht en gehaald. Vandaag wordt de rechtszaak tegen hen inhoudelijk behandeld. In Mexico-stad is Nelson M. opgepakt. De Nederlander wordt verdacht van het voortzetten van de verboden pedofiele vereniging Martijn. Begin dit jaar bleek dat hij naar Mexico was afgereisd. Doordat er door twee stichtingen aandacht voor de zaak werd gevraagd in Mexico... kwam de politie daar in actie en pakte de Nederlander op. Daarbij werden onder meer een vuurwapen en foto's van kinderporno in beslag genomen. De Britse premier Johnson noemt het overleven van de vertrouwensstemming over zijn leiderschap een overtuigend resultaat. 59% van de leden van de conservatieve partij steunde de afgelopen avond hem... waardoor Johnson aan mag blijven als partijleider en premier. Labour-leider Starmer spreekt juist van verdeeldheid binnen de partij. stemming was aangevraagd vanwege feestjes van overheidspersoneel tijdens de coronalockdown. Het weer, zon met af en toe een bui, vooral in het noorden en zuidoosten. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen is er vaker kans op een bui en dan is het ook iets frisser.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 Cause I've been waiting Pick up all your calls on site. We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand, slip inside in. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I buy for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bust your neck down.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 Twee stichtingen maakten de zaak aanhangig, waarna de politie hem vervolgens oppakte. Het Openbaar Ministerie heeft een Libiër die zijn ex-vrouw met een mes had gedood... op de nationale opsporingslijst geplaatst. De man kreeg 12 jaar cel, maar vluchtte na het misdrijf naar het buitenland. De Britse premier Johnson heeft een stemming over de toekomst van zijn partijleiderschap overleefd. 211 partijgenoten steunden hem. 148 vonden dat Johnson weg moest. Het weer, zon met af en toe een bui vandaag. Vooral in het noorden en zuidoosten.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 Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de del hombre y no excusa excusas vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos destino adiós.